Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het dodental na het vliegtuigongeluk in Zuid-Korea blijft oplopen. Het staat nu op 174. Een passagiersvliegtuig van maatschappij Jeju Air kwam uit Bangkok... en raakte tijdens de landing in de stad Muan van de baan. Botste tegen een muur en vloog in brand. Op beelden is te zien dat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De verkeersleiding had een waarschuwing gestuurd over vogels in de omgeving. Kort daarna verstuurden de piloten een noodsignaal... Aan boord van de Boeing 737-800 waren 181 mensen. Twee bemanningsleden zouden zijn gered. Gevreesd wordt dat alle andere inzittenden de crash niet hebben overleefd. De Surinaamse oud-president Bouterse is overleden aan leverfalen... veroorzaakt door chronisch alcoholgebruik. Dat meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie. Nu het onderzoek naar de doodsoorzaak van Bouterse is afgerond... wordt zijn lichaam overgedragen aan de nabestaanden... Het onderzoek naar waar hij zich het afgelopen jaar bevond loopt nog wel, benadrukt het OM. In de Surinaamse Nationale Assemblée hebben de regering en alle fracties stilgestaan bij het overlijden van Bouterse. Ook is één minuut stilte gehouden. Op eerste kerstdag werd bekend dat de Surinaamse oud-president op 79-jarige leeftijd was overleden. KLM stuurt vandaag een toestel naar Oslo om gestrande passagiers op te halen. Gisteravond moest een vlucht die daar was opgestegen uitwijken naar het Noorse Sandefjord... nadat het bij het opstijgen een hard geluid was gehoord. Volgens lokale media zagen piloten dat er rook uit de motor kwam. Het toestel gleed bij de landing door en kwam in het gras naast de baan terecht. Niemand raakte gewond. Een woordvoerder laat aan het ANP weten dat de 176 passagiers vandaag worden begeleid op de luchthaven van Oslo en ook in Amsterdam. Het weer, vooral in het binnenland, eerst op veel plaatsen nog wat mist. Verder bewolkt en hier en daar wat motregen.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 If you wrote your letter to Santa and you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Santa and you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hope you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Yeah, he'll be coming down the chimney. het orkest van Guy, Guy Lombardo. Wim Lombardo. Een eh, Amerikaanse bandleider. Canadees was eigenlijk. En eh, heeft eh, zeer veel opgetreden. Zeer veel radio-uitzendingen. 100 miljoen platen verkocht. Kom daar maar eens eventjes naar kijken. Ja. Welkom terug in ZFM Jazz op zondag. Ik ga eh, in het volgende uur nog wat eh, stukken laten horen... die eh, met kerst, met de kerstgedachten te maken hebben... en gespeeld worden door jazzmuzikanten. Zoals wij bijvoorbeeld kunnen horen... het afgezaagde, uitgekookte en overbekende Jingle Bells... maar zoals Jimmy Smith dat speelt... dat gaan veel mensen niet nadoen. Thank you. Jimmy Smith met eh, alleen maar een gitaar en een brushes slagwerker. Maar we kennen hem ook met een 21-mans band. En toch blijft het subtiel. Luister maar naar Jimmy Smith in Blues in the Night. 21 man. En eh, Jimmy Smith heeft het volledig in de hand. Nog één keer terug naar Sinatra en Count Basie. Het nummer heet Come Fly With Me. En ik wil hier laten horen hoe subtiel Frank Sinatra erin rolt, zal ik maar zeggen. Hij krijgt een beetje van ritme van piano en de gitaar en de bas. En het is... Eh, ja, een staaltje van uh, vakmanschap van zowel het orkest van eh, Count Basie als van Mr. Sinatra zelf. Maar ja, die gaan natuurlijk niks op de plaats zetten als het niet klopt. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band... the man is Frank Sinatra. people get in my room? Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away.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 Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. And Once I get you up there where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, Now they do say, Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Ja, Mr. Sinatra. Heel veel muzikanten, eh, eh, Nederlandse jazzmuzikanten... zijn eh, groot geworden omdat ze in de periode vanaf 1945... de kans kregen om te spelen voor de hier nog verblijvende geallieerden. Dus in, in Frankrijk, Duitsland... is er nog een tijdje eh, eh, eh, bevolkt geweest met geallieerde militairen. En die wilden jazzmuziek hebben. En toen konden heel veel mensen zich ontplooien. Zo ook de zangeres Maria Laarman. Die kwam volgens mij uit Groningen. En die trad op onder de naam Ria Joy. En ze rolden van het ene in het andere en uiteindelijk kwamen ze bij de radio terecht. Toen is ze gestopt en toen eh, in 58 is ze gestopt en in 72 kwam Ad van der Hoete, de klarinetist, haar tegen en die zei... Eh, ik wil dat jij op mijn eh, LP een aantal stukken zingt. En toen is ze weer begonnen. En ik heb hier een opname met allemaal Nederlandse muzikanten Riens van Galen piano, Ruud Brink de sax, Eddie Esser gitaar, Koen van Nassau vibrafoon, Rob Langerijs bas en Peter Ipma op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar een studioopname van Ria Joy. En dat eh, stuk, dat heet eh, You Were Only Fooling. valt soms niet ver van de boom, als het over, ook als het over muziek gaat. Eh, de, we hadden destijds een beroemd Nederlands accordeonistentrio, de Three Jacksons. En ehm, daarin speelde onder meer Piet Koopmans. En die had een zoon en dat was Wim Koopmans. En die is weer bekend geworden als eh, zanger. Uh, heeft heel veel gedaan. Hij werd uiteindelijk destijds genoemd de Nederlandse Tony Bennett vanwege zijn timbre. We gaan hem horen nu in een eh, opname begeleid door het eh, orkest van Jerry van Rooyen. Nou, dan, is het, eh, dan heb je al een gespreid beetje. You're nobody till somebody loves you. somebody till somebody loves you.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 You may be king, you may possess the world and its gold. But gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you'll never change it as sure as the stars shine above. You're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. de Maryland Jazz Band of eh, Cologne. Een Duitse eh, jazzband. En die doen prachtige stukken. En in verschillende stijlen, en daar ga ik een paar van laten horen. This Time of the Year. girls and little boys dream of worlds full of toys. This time of the year when Christmas is near evergreens are snowy white, sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. somewhere there are steeples people kneel and pray and a choir sings the gloves is on his way loads of joy on his sleigh this time of the year when christmas is near Die hebben een, zoals ik zei, een cd gemaakt met ehm, een veelzijdig programma erop. Zoals ehm, Louisiana Christmas Day. Louisiana, dat is een gebied waar eh, heel aparte muziek vandaan komt. Eh, accordeon zit erbij, vaak de, de, de swampy, de, de swampy music, heel apart. En daar hebben ze hartstikke mooi op de cd gezet. Louisiana Christmas Day. I'm a family man. I wasn't born to roam. But it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my songs, but it gets me down to hang my stocking in some hotel when the fat man comes to town. But it's alright, it's, right. it's gonna be okay. Cause this year I'll be home. Louisiana Christmas Day. Oh mama, I'm gonna find a way. I'm gonna find a way. Your little boy's coming on home. Come a Louisiana. up in the bayou. No, there won't be snow, but my friends all invite me round for a Christmas fete I'm gonna hop a plane, all I'll use my thumb. But you best believe I'll be around the three. Come a Louisiana Christmas Day. Oh, let the good times roll. Le bon temps rouler. Your little boy's coming home. Come a Louisiana Christmas Day. altijd zomaar overal live te horen, luisteraars. Eh, tot zo'n eh, tien, 10, 15 jaar geleden kon je nog regelmatig in de kroeg op zondag allerlei jazzmuziek horen. Concerten, eh, betaald, onbetaald, ik bedoel <laughs> gratis. Of je, er was van alles en nog wat. Maar in de loop der jaren en zeker na de corona is daar ongelooflijk het mes gegaan. Heel veel podia zijn gesloten. Eh, er is geen subsidie meer, er is geen geld. Mensen willen andere dingen. Maar in dat scala is er één muziekpodium vier overeind gebleven. Al meer dan twintig jaar volgens mij. En het is uh, jazz in Zandvoort. Ooit begonnen in de krocht met eh, de bezielen, onder de bezielende leiding van Erik Timmermans en zijn trio. En dat gaat maar door. De krocht is nu, eh, zoals jullie weten, uh, aan verbouwing toe. En de, het podium is tijdelijk neergestreken in een nieuw unicum. En telkens als ik eh, hier dit programma presenteer... dan kan ik er alleen maar op hameren. Zorg dat je, als je van jazzmuziek houdt, van gevarieerde programma's... dat je of je abonneert of je gaat, eh, dan ben je altijd verzekerd van een plek. Of je gaat eh, tijdig aanvragen. In mei aanstaande hebben we de Jurjen Donkersgroep. En die hebben als eh, titel Tribute to Rita Reis. 13 april Menno Daams met zijn Unaccounted For. Dat is een classic jazz. 9 maart uh, Wiepke et les garçons. En dat is een programma. En eh, daarvan is de titel Eau de Chanson. 9 februari, Dirk de Kloet kwartet. Een tribute to Sinatra. En 12 januari, helaas alle uitverkocht. Maar misschien is er nog wel een eh, wachtlijst. Komt eh, niemand minder dan meneer Edwin Rutten optreden. Nou, Rutten die is heel vaker in Zandvoort geweest. Is inmiddels heel geliefd geworden hier. Is uh, eh, 80, volgens mij begin 80 inmiddels, maar actief tot en met overal en nergens. Eh, geeft les, eh, is presentator, is spreker. Hij doet van alles en nog wat. En ehm, die komt dan optreden, zoals ik zei, uitverkocht. Maar ik ga natuurlijk iets laten horen. Het stuk eh, waarop hij wordt begeleid door Edwin Kozilis op de bas... Frits Landersberg, vibrafoon. En er zit ook nog een piano bij, maar die wordt niet vermeld op de hoes. Maar we gaan wel luisteren naar Edwin Rutte... met het stuk Blues Backstage. to blues backstage. Now she says we're through blues backstage. What am I to do? Blues backstage, baby says we're through blues backstage. Now I'm feeling The curtain's up, so I'm clowning. But when they ring it down, I'll be frowning. My baby quit me. Waiting up to say goodbye. You know, we've just had to cut, and I'm an beside Lucky other guy. While I'm clowning and I'm grieving. I wanna get to shape, but to me it says we need service of a crown and it needs a bone to make them wearing how much I'm caring. And baby, don't you see how much it's killing me? Oh baby, please don't wanna believe me, please, pretty baby. Looking other people breaking up and laughing while I clown. Busy being funny, funny, funny. Now when you put me down, I make 'em laugh, make 'em laugh. I think it's true, that exactly what I do to you. How you living? I can't see, can't see what it's doing to me. While I'm acting like a clown and making laughter, I'll be crying just a little after. to blues backstage. Now she says we're through blues backstage. What am I to do? Blues backstage, baby says we're through blues backstage now. feeling bad. There's heartache, only This brings, awaiting you in the wings. People out front don't know of the battle you wage. Backstage. De one and only Edwin Rutten. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dave Brubeck met zijn kwartet hebben ook natuurlijk een kerstcd ooit gemaakt. En ehm, wij gaan hier luisteren naar de vertolking van deze mensen... inclusief Paul Desmond op de altsax... van het stuk Santa Claus is Coming to Town. En eh, ik vind dit een mooi voorbeeld van meedoen aan eh, de rage om een kerstcd te maken maar wel je eigen jazz-identiteit en je eigen klank en je eigen, eigen idioom houden. Oordeel zelf. met aan de piano Johan Clement. Johan Clement is jarenlang de pianist geweest... die bij Erik Timmermans in de beginjaren eh, hier de, het, het, het, het maandelijkse jazzprogramma op poten heeft gezet. In het begin was het vallen en opstaan. Uiteindelijk is het geworden eh, gegroeid, uitgegroeid tot het fantastische programma... zoals het nu wordt gepresenteerd. Um, Gea Griek zingt. saxofoon Arie Kuit. Vibrafoon Lodewijk Bouwens. Contrabas Koos Wiltenburg. En slagwerk Louis erbij. En we gaan luisteren naar een, ehm, een stuk... The Nightlife. to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously. he comes down the chimney. A million socks are hanging ooh, on a million Christmas trees. on his shoulder I'm so sure there'll be a stampede But I'm wishing old Santa God's Diana Washington. Diana Washington. En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van ons uh, speciale programma na de kerst, maar wel met kerst en van alles en nog wat. De ballad gaan we nog laten horen. De Christmas Song, de Maryland Jazz Band. En eh, wellicht halen we dan... Ja, dat gaan we halen. Nou, eh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week is een van de collega's hier. En we gaan steeds maar verder met dit programma Jazz op Zondag. Bedankt, tot dan.